Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van het busongeluk in Bulgarije, gewond... van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De touringcar zou iets ten noorden van de hoofdstad Sofia... een paar auto's hebben geraakt. En daarop kantelde de bus en gleed vervolgens zo'n 20 meter naar beneden een kloof in. Over de identiteit en nationaliteit van de inzittenden is nog niets bekendgemaakt. Ze waren op excursie naar een klooster de regering in Bulgarije heeft van maandag een dag van nationale rouw afgekondigd... om de 16 omgekomen slachtoffers te herdenken. Het lijkt erop dat de migranten op het Italiaanse reddingsschip Di Ciotti snel van boord kunnen. Premier Conte zegt dat de katholieke kerk zo'n 100 mensen opvangt. Albanië en Ierland zouden beide 20 migranten willen opnemen. eerder ging een deel van de opvarenden al aan land. Eerst jongeren, later migranten met TBC en schurft. In Groningen zijn initiatieven opgestart om vooral buitenlandse studenten nog aan een kamer te helpen. De kamernood is er zo hoog dat de universiteit eerder deze week zelfs medewerkers opriep om nieuwe studenten tijdelijk in huis te nemen. En studenten die al langer in Groningen wonen, die helpen buitenlandse studenten nu met de zoektocht naar een kamer. En de universiteit plaatst speciale tenten voor ze. Wie niet voor begin volgende maand een kamer heeft, kan voor 12,50 euro per nacht in een van de tenten slapen. En in de eredivisie heeft PSV door een doelpunt in de laatste minuut van de blessuretijd puntverlies voorkomen. Uit bij Pek Zwolle werd het 2-1. De Jong scoorde na 93 minuten. Hij had ook al het eerste doelpunt gemaakt. Ajax won eerder op de avond thuis met 5-0 van FC Emmen. NAC Breda Excelsior werd 0-2 en Groningen won met 1-0 bij de Graafschap.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 me fascinated by the things you do, my baby.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 your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You won't need to take a breather. Sliding into motion naturally. some phones rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC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 一个缺口。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 September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 many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 9. talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy.